Clemens Peters met het NOS Journaal. Door het toenemende aantal online betalingen verdwijnt de geldautomaat uit het straatbeeld. De afgelopen vijf jaar verdwenen er al 800 automaten... en de komende jaren gaan er mogelijk nog eens zo'n 2000 weg. Dat heeft Geldservice Nederland berekend. Via een app kunnen mensen in de toekomst zien... waar de overgebleven automaten nog staan. De inkrimping is volgens de banken ook een gevolg... van de steeds gewelddadigere plofkraken. In Zimbabwe zijn panzervoertuigen gesignaleerd rond de hoofdstad Harare. Een dag nadat de legerleider had gedreigd om in te grijpen als president Mugabe doorgaat met het zuiveren van zijn partij. Het is onduidelijk of de bemanning van de panzervoertuigen voor of tegen Mugabe is. De president ontsloeg vorige week zijn gedoodverfde opvolger, Mnangagwa. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor Mugabe's vrouw Grace, van wie wordt gezegd dat ze haar 93-jarige man graag wil opvolgen. De legertop is niet blij met die ontwikkeling. Een belangrijke getuige in het proces tegen Willem Holleder is onverwacht om het leven gekomen. Zondag werd hij geëlectrocuteerd toen zijn vishengel een elektriciteitspaal raakte. Dat gebeurde op een onbekende plaats in Oost-Europa. De van oorsprong Turkse man verklaarde eerder dat Holleder opdracht gaf voor verschillende liquidaties. Volgens het OM was de elektrocutie een ongeluk. Zijn dood zou niet van invloed zijn op het proces tegen Holleder. Het OM heeft in hoger beroep opnieuw twee jaar cel geëist tegen de Roermondse politicus Jos van Rij. Ook vindt het OM dat van Rij drie jaar lang geen wethouder of gedeputeerde mag zijn. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde van Rij vorig jaar tot een taakstraf van 240 uur. Voor omkoping, het lekken uit een vertrouwenscommissie, stembusfraude, corruptie en witwassen. Van Rij en het OM waren tegen die straf in beroep gegaan weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en is er kans op mist. Morgen is het vrij grijs met soms nog wat regen bij 10 tot 12 graden.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 Throw your hands up. Throw your, throw your hands up. Throw your, throw your, throw your. now? Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Keep Keep Keep Now I know y'all be loving this shit right here. Biscuit is right here. People in the house put their hands in the if you don't care, then we don't care.